Partijgenoten zeggen dat het landsbelang vraagt om een snelle machtswisseling. Banken moeten niet te makkelijk worden gesteund door de overheid, dat zegt de voorzitter van de Eurogroep, minister Dijsselbloem. De landen met de euro vergaderen in Brussel en daar gaat het in de zijlijnen ook over Italië. Italiaanse banken hebben het moeilijk en willen steun. Volgens Dijsselbloem is het niet goed dat de belastingbetaler voor de problemen opdraait en de staatsschuld toeneemt. De Eurogroep gaat zelf niet over het toestaan van steun aan banken. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank beslissen daarover. Bij Unilever in Rotterdam en Vlaardingen zijn tientallen werknemers in staking gegaan. Ze protesteren tegen het besluit om het werk van 185 medewerkers over te plaatsen naar de lage lonen landen. De Nederlandse medewerkers worden ontslagen. Een deel van hen is niet tevreden met de vergoeding die Unilever biedt. De ontvoering van een man zaterdag in Slotervaart was mogelijk een vergissing. Het slachtoffer werd mogelijk voor iemand anders aangezien. Volgens het parool ging het waarschijnlijk om zijn neef. Het slachtoffer reed in de auto van de neef, die weer een bekende is van iemand die ook werd ontvoerd. Het staatslot waarop de jackpot van 26,1 miljoen euro is gevallen is verkocht in Groningen. Het is de grootste prijs van dit jaar. Wie de winnaar is, wil de staatsloterij niet zeggen. De Franse voetballer Antoine Griezmann is uitgeroepen tot beste speler van het Europees kampioenschap. De UEFA heeft zijn uitverkiezing bekendgemaakt. Griezmann werd met zes doelpunten topscorer van het toernooi. En Graziano Pelle gaat voetballen in China bij Shandong Luneng. Hij heeft er een contract getekend voor 2,5 jaar. Het weer vanavond op veel plaatsen droog, alleen aan de kust nog kans op een bui. Morgen wat zon, stapelwolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knoop het Burgerveen en Roelofarensveen 3 kilometer file. A7 Zaandam richting Hoorn na een ongeluk met 8 auto's bij Purmerend Zuid. 7 kilometer stilstaand verkeer al vanaf Zaandam. Twee rijstroken zijn dicht, er is er eentje open. En aansluitend op de A8 Amsterdam Zaandam tussen knoop het Koenplein en knoop het Zaandam 3 kilometer file. Op de A9 Amstelveen Diemen tussen knoop het Holendrecht en knoop Diemen 5 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen tussen Slotermeer en Amsterdam-Buitenveld dat 6 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost 6 kilometer file.